Dat komt onder meer door de strenge maatregelen daar, zegt correspondent Dick Draaier. En het priktempo ligt een stuk hoger dan bij ons. Curaçao is wereldwijd een van de koplopers als het gaat om het eh, zetten van vaccinatieprikken. 75.000 eilandbewoners hebben deze week tenminste één prik gekregen. 30.000 hun tweede prik al. En op Saba gaat het zelfs nog beter. Daar is iedereen die dat wil volledig gevaccineerd. De eerste gemeente in Nederland die dat voor elkaar heeft gekregen... is het uiteraard een klein eiland, hè, 2000 inwoners. Maar de overheid daar is wel voortvarend te werk gegaan... en kan nu haar grenzen openstellen. Niet alle Forum voor Democratie-Kamerleden staan achter de bevrijdingsdagposter van de partij. Op die poster werd de Duitse bezetting vergeleken met het coronabeleid. Tweede Kamerlid Wiebrand van Haga is er niet gelukkig mee. Het voelt ongemakkelijk. En wat mij betreft is het ook niet nodig omdat het de, de discussie vertroebelt. Het is pijnlijk voor heel veel mensen. Gisteren zei Eerste Kamerlid Theo Hiddema ook al dat hij tegen de poster is. Nederlanders hebben de afgelopen dagen veel gewinkeld. Uit metingen blijkt dat het een stuk drukker is in de winkelstraten... sinds de strengste coronaregels zijn versoepeld. Mensen gingen minder vaak een gewoon eindje wandelen. En in Brussel proberen ze op de valreep een soort Belgemop te maken van de avondklok. Die wordt komend weekend in heel België afgeschaft. Maar in de hoofdstad zorgt dat voor een nogal vreemde situatie. Deze verslaggever legt uit wat er aan de hand is. Daar begint die avondklok al om 10 uur s'avonds. Dus dat wil zeggen dat je nu vrijdag, wanneer de avondklok nog van kracht is... in Brussel om 10 uur moet binnen zijn. Maar dan vanaf middernacht wordt die avondklok weer opgeheven. Dus de facto moet je als Brusselaar twee uur binnen blijven... en dan mag je weer naar buiten. In Vlaanderen is dat geen probleem. Daar ging de avondklok sowieso pas om 12 uur in en geldt die in de praktijk vandaag dus voor het laatst. Het weer. In het zuiden neemt de kans op een bui toe. Op andere plekken schijnt soms de zon.